Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan werd verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen. En dat betekent een zogenoemde oversterfte van bijna 850... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen. CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte... maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdens door corona... Tijdens de coronapandemie was er lange tijd sprake van forse oversterfte. Maar daaraan kwam in februari een eind. Sinds augustus stijgt het aantal sterfgevallen weer. De regering van Curaçao heeft de duur van de avondklok opnieuw ingekort. Vanaf komende nacht gaat de avondklok niet meer om 1 uur in, maar om 3 uur. Anderhalf uur later, om half 5, is het voorbij. Volgens premier Pisas is de nieuwe versoepeling mogelijk vanwege het lage aantal besmettingen. Ook liggen er nog maar weinig coronapatiënten in het ziekenhuis. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders die er vandoor zou zijn gegaan nadat zes van hen positief waren getest op corona. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. De lokale autoriteiten hebben een internationaal opsporingsbericht uitgedaan. De plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. Ruim 30 gevangenissen en klinieken in Nederland kampen met een groot tekort aan inzetbaar personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Daardoor ontstaan onveilige situaties, zegt de Centrale Ondernemingsraad. Omdat gesprekken met de directie onvoldoende zouden opleveren, wordt nu met de vakbonden gesproken over acties. Het weer, veel bewolking met lokaal wat motregen. Ook overdag is het eh, overwegend grijs, met hier en daar nog een bui en het wordt een graad of 13.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 What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck him like you do on two come. You gated cause discovered him a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones bitching about the blue up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. your gun to When you goons sprayed up, that this bitch won't get a Bet you, won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt What you do when I never enough. I'm turning you up to getting down, down.